uur. Katrien Straatman met het NOS Journal. In Duitsland is het spoornetwerk van de S-baan gesaboteerd. Op 13 plaatsen in het land is brand gesticht bij de kabels van de spoorlijnen. Daardoor brak kortsluiting uit en werkten seinen en wissels niet meer. Het lokale en regionale treinverkeer in steden als Berlijn, Hamburg en Dortmund ligt plat omdat het gaat om een gecoördineerde actie spreekt de politie van aanslagen op het spoornetwerk. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is. Mogelijk heeft de actie te maken met de G20-top die over een paar weken wordt gehouden in Hamburg. Veel extreem linkse activisten hebben aangegeven daartegen te gaan demonstreren. De slachtoffers van de aanslag bij moskee in Londen zijn allemaal moslims, zegt de Britse politie. Ze waren naar het nachtgebed voor de ramadan geweest toen een bestelbus op hen inreed. Tien mensen raakten gewond en een van de moskeegangers overleed. Of zijn dood het gevolg is van de aanslag is onduidelijk. Hij kreeg al eerste hulp voordat de bestelbus op de moskeegangers inreed. Oud-SGP-leider Henk van Rossum is overleden, meldt de partij op de website. Van Rossum was Tweede Kamerlid van 1967 tot 1986 en vanaf 1981 was hij ook fractievoorzitter. Hij introduceerde de term aangeschoten wild, destijds de aanduiding voor minister van Ardennen, die door de RSV-enquête in grote politieke moeilijkheden zat. In 1986 werd hij opgevolgd door Bas van der Vlies. Henk van Rossum was 97 jaar. Zo'n 20 studenten die te veel studiefinanciering hadden ontvangen... hoeven dat geld niet terug te betalen, meldt de Volkskrant. Dat komt door een fout van de dienst Uitvoering Onderwijs, DUO. Voor controle of uitwonende studenten wel echt uitwonend zijn... had DUO ZZP'ers en p-rollers ingezet. En volgens de rechter hadden die, die de controles niet mogen uitvoeren. Het weer. Veel zon, later wat stapelwolken bij 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden. Vanmiddag op het strand wat wind van zee. Morgen in het noorden ongeveer 22 graden, het midden en zuiden 25 tot 30. Woensdag wat minder warm, donderdag keert de hitte weer even terug. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden op de A9 richting Alkmaar vanuit Amstelveen... voor Velze Velzen 2 kilometer. Richting Rotterdam vanuit Breda op de A16 nog 8 kilometer voor Hendrik de Wambacht. Twee rijstroken zijn dicht, waarschijnlijk tot 11 uur vanochtend. De nasleep van ongeluk op de A27 Utrecht-Breda. Richting Breda voor Avelingen nog 2 kilometer.